4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Van de bijna 300 Nederlanders die zelfstandig naar Sri Lanka zijn gereisd... hebben 130 mensen nu een ticket voor een vervroegde reis naar huis. Ze vliegen ergens de komende dagen terug. Hulporganisatie SOS International hoopt dat de rest van deze groep... morgen hoort wanneer ze naar Nederland terug kunnen. Donderdag scherpte het ministerie van Buitenlandse Zaken... het reisadvies voor Sri Lanka aan... uit vrees voor nieuwe aanslagen. Gisteravond keerden de eerste 77 toeristen terug... die via een reisorganisatie een vakantie op Sri Lanka hadden geboekt. In het midden van Duitsland, in de deelstaat Turingen... zijn bij een kettingbotsing op de A71 vier mensen zwaar gewond geraakt. Bij de kettingbotsing waren zo'n 50 auto's betrokken. De automobilisten werden overvallen door een plotselinge hagelbui... die leidde tot een spiegelgladde weg. De Britse politie doet onderzoek naar een foto op sociale media... waarop het lichaam van de omgekomen Argentijnse voetballer Emiliano Sala te zien is. De foto zou gemaakt zijn in het mortuarium. Het lichaam van Sala is geborgen uit een vliegtuigvrak dat op de bodem van het kanaal lag. Het toestel waarin de voetballer zat stortte eind januari in slecht weer neer boven het kanaal. Het vliegtuigje werd drie dagen later teruggevonden. De piloot wordt nog altijd vermist. De vader van Salah overleed eerder deze week op 58-jarige leeftijd... aan de gevolgen van een hartinfarct. En Annemiek van Vleuten heeft in barre omstandigheden... de derde editie van Luik Bastenaken Luik voor vrouw op haar naam geschreven. De 36-jarige van Vleuten ontsnapte op 30 kilometer van de finish... en reed het laatste stuk alleen. Het werd een volledig Nederlands podium. Tweede werd Floortje Makai en Demi Vollering eindigde als derde. En dan het weer. Buien met kans op onweer. Met hooguit 13 graden is het vrij koel voor eind april. Morgen eerst lokaal kans op mist.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 Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.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 스가 커져버린 헛대로 도망치게 해달라며 기도했어 But 너의 상처는 날 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 건 네가 준이그 후세 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly Oh, don't you know you gotta go all the way down the road? Feel the sun, baby, heating your soul.